and I went into a dream. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het CDA doet alleen mee aan onderhandelingen met PVV en VVD... als er een begin van overeenstemming is tussen die partijen. Anders is het tijdverspilling, zei CDA-onderhandelaar Verhagen... voor zijn gesprek met informateur Roosentaal. Verhagen zei er dat er niet alleen grote verschillen zijn tussen CDA en PVV... maar ook tussen VVD en PVV. Hij wees op de economie, de zogeheten kopvoddentax... en op de etnische registratie. Het CDA zal een congres houden waar definitief ja of nee wordt gezegd tegen deelname aan, aan een coalitie. Normaal gebeurt dat niet bij het CDA, maar deze keer wel vanwege de grote verkiezingsnederlaag en de discussie daarover in de partij. De Tweede Kamer neemt rond deze tijd afscheid van de vertrekkende leden. 62 mensen keren niet terug. Van hen zat SGP-leider Van der Vlies het langst in de Kamer, sinds 1981. Andere Kamerleden die afscheid nemen zijn onder andere de vroegere SP-leiders Marijnissen en Kant, de oud-ministers Verdonk en Remkes en oud-CDA-fractieleider Van Geel. De twee Nederlandse vrouwen die in Zuid-Afrika waren opgepakt zijn op borgtocht vrijgelaten. Ze waren vannacht van hun bed gelicht omdat ze in oranje jurkjes op de tribune zaten bij de wedstrijd Nederland-Denemarken. Volgens de FIFA was dat een reclamestunt van bierbrouwer Bavaria, die geen sponsor van het WK is. De vrouwen worden verdacht van het ontplooien van illegale commerciële activiteiten en moeten volgende week voor de rechter komen. Minister Verhagen heeft de arrestatie bekritiseerd. Als de FIFA een probleem heeft met oranje jurkjes... moet de organisatie dat juridisch uitvechten met Bavaria. Maar arrestatie is buiten proportie, zegt hij. Op het WK voetbal in Zuid-Afrika heeft Chili de eerste wedstrijd in Pool H gewonnen met 1-0 van Honduras. Het Chileense doelpunt werd in de 34e minuut gemaakt door Jean Beauséjour. In dezelfde pool spelen nu Spanje en Zwitserland tegen elkaar. Het weer, veel zon en een stevige noordoostenwind. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en waait het weer stevig.